Clemens Peters met het NOS Journaal. Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh is opzettelijk doodgeschoten door Israëlische militairen. Tot die conclusie komt de Palestijnse aanklager in zijn onderzoek naar de dood van de journalist. Abu Akleh werd twee weken geleden doodgeschoten bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin. Volgens het Palestijnse onderzoek werd ze door het hoofd geschoten, terwijl ze op dat moment herkenbaar was als journalist. Israël spreekt de conclusie tegen. Volgens de autoriteiten is de journalist door Palestijnse militairen... of per ongeluk door een Israëlische militair geraakt. Op sociale media betuigen mensen hun medeleven aan de familie van de overleden journalist Willy Brod Vandaag werd bekend dat hij op 80-jarige leeftijd is overleden. Journalist Fons de Poel, de schrijver van de biografie over Freka, zegt met veel plezier en liefde terug te kijken op de band die hij met hem had. Ze kenden elkaar al zo'n 40 jaar. Rusland wil helpen om een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen... maar dan moet het Westen de sancties tegen het land opheffen. De Russische president Poetin heeft dat volgens het Kremlin gezegd... in een gesprek met de Italiaanse premier Draghi. Vanwege de oorlog in Oekraïne ontstaan er grote graantekorten. dat komt voor een deel omdat Rusland de havens blokkeert... en er niets geëxporteerd kan worden. De EU en de Britten zeggen dat Rusland de voedselcrisis als wapen inzet. In Istanbul is de leider van de terreurorganisatie IS opgepakt. Onduidelijk is hoe de Turkse politie hem precies op het spoor is gekomen. Volgens Turkse media zou de aanhouding vorige week al hebben plaatsgevonden... en zou die het resultaat zijn geweest van een internationale operatie... op basis van informatie van inlichtingendiensten. Vitesse heeft in het eerste play-off-duel voor een Europees ticket gewonnen van AZ. In Arnhem werd het 2-1. Vlak voor tijd maakte Luis Openda de winnende goal. Zondag is de return in Alkmaar en daar valt de beslissing wie zich plaatst voor de tweede voorronde van de Conference League.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 your lies ain't working now. Now look who's now. Now I had to shut you down. shut you I down. Had to shut you down. been trusted you for way too long, way too way long. Too long. But your lies ain't working, lies ain't working now.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 I got the that to me. You got that know I love what you do when you do what you do. You got me in the groove when you move. I'm in a funky way. I'm, I'm in a funky way.